Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het inkomen van kinderen die thuis niet meetellen bij de huurverhoging tot 5%. Die woningcorporaties mogen opleggen aan huurders die samen meer dan 43.000 euro bruto verdienen. Jonge mensen mogen we niet ontmoedigen om bijverdiensten te hebben. En ouders mogen daarvoor niet worden bestraft, zei minister Spies in de Tweede Kamer. Ze benadrukte dat een inkomen van 13.000 euro per jaar van inwonende kinderen tot 23 jaar niet meetelt. De minister wil dat huishoudens met een hoog inkomen die in een sociale huurwoning zitten naar een duurder huurhuis vertrekken of een huis kopen. De onderhandelingen over de CAO voor schoonmakers zijn opnieuw vastgelopen. FNV-bondgenoten eist volledige doorbetaling bij ziekte. Daarmee gaan de werkgevers niet akkoord. Ze bieden wel 5% loonsverhoging. De partijen waren afgelopen avond bijeen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. De schutter die maandag op een universiteit in Oakland zeven mensen doodde is beschuldigd van moord en poging tot moord. Volgens de politie was de man van 43 vastbesloten om mensen te doden. En zou zich slecht behandeld hebben gevoeld door de school. Bij de schietpartij maandag in Oakland waren vijf mensen op slag dood, twee anderen overleden in het ziekenhuis. De Verenigde Staten versoepelen de sancties tegen Birma. Minister Clinton kondigde aan dat Birmeese regeringsfunctionarissen weer welkom zijn in de VS en dat er weer geldverkeer mogelijk wordt. De maatregelen zijn een beloning voor de democratische koers van het regime. Bij de verkiezingen van afgelopen weekend sleepte oppositieleider Aung San Suu Kyi een parlementszetel in de wacht. Real Madrid en Chelsea hebben de halve finales van de Champions League bereikt. Real Madrid won thuis met 5-2 van Apoel Nicosia. Chelsea versloeg thuis Benfica met 2-1. Real Madrid speelt in de halve finale tegen Bayern München. Chelsea neemt het op tegen Barcelona. Het weer, veel bewolking. In het noorden klaart het op.